Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Stef Badstra en dit is het nieuws van NOS op 3. In Tienrij in Limburg is een treinwagon ontspoord. Dat gebeurde nadat de trein op een veegwagen was gebotst. Volgens de regionale zender L1 is de chauffeur van die wagen hierbij ernstig gewond geraakt. Door de botsing rijden er voorlopig geen treinen tussen Venlo en Venrij. In Brabant is dit jaar een record aantal drugslabs ontdekt. De lab staat er overal en nergens, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Van loodsen tot woonhuizen midden in woonwijken... en in een huis in Breda stond een kookpan met drugs gewoon in de slaapkamer. In en nassau werden drugs gemaakt in een paardenstal. Er zijn minstens 23 drugslabs gevonden. Daar werd vooral speed, ecstasy en GHB gemaakt. Japan komt met strengere coronaregels voor toeristen uit China, Hongkong en Macau. In China gelden er geen superstrenge coronaregels meer en sindsdien gaat het virus flink rond. Daarom moeten toeristen uit China bij aankomst op het vliegveld in Japan een wattenstaaf in hun neus stoppen. En als ze positief testen moeten ze een week in een quarantainehotel. En de hele soap rondom deze film is nu waarschijnlijk klaar. Hij is ondeugend. De schrik van de stad. Hij is Pietje Bel. Jij bent ja, gaat dan Pietje Bel dus. Die wordt zaterdag uitgezonden op televisie. De film was voor alle leeftijden tot vorige week. Toen ging de leeftijdsgrens omhoog naar 12 jaar. Omdat er klachten waren binnengekomen over geweld in die film. En daar kwam dan weer heel veel kritiek op. Kijkwijzer heeft nu de knoop doorgehakt om het leeftijdsadvies aan te passen naar 9 jaar. Krijgen nog het weer. De hele dag al regen en er komt zometeen nog meer aan. Het is ongeveer 9 graden. Morgen begint met buien, later droog en wel kans op zon.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 ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. I still remember the first day of the year when we kissed goodbye and we thanked our lucky star. No, nothing lasts forever like snowflakes in a jar. Cold, cold nights, and I wonder where you are.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 Daarbij ontspoorde een wagon van de trein. Het is nog onduidelijk in welk voertuig het slachtoffer zat. In de trein zaten 34 mensen. Ze worden opgevangen door slachtofferhulp. In Nederland is dit jaar 40% meer zonne-energie opgewekt dan in 2021. Dat komt doordat de zon extreem vaak scheen... en doordat het aantal huizen met zonnepanelen snel toeneemt. Schaatster Antoinette Rijpma de Jong is voor de vierde keer in haar carrière... Nederlands kampioen allround geworden. Bij de mannen kan Patrick Roest de titel bijna niet meer ontgaan. Het weer. Op steeds meer plaatsen regent het. Ook morgen is het regenachtig, maar later ook hier en daar zon bij ongeveer 10 graden. summer be my fijne dagen. fijne dagen en een voorzitter.